kom dan mijn af hoor. En zijn, ken er dicht van. Darf mij, kom dan mijn lijf hoor. Ken mij gerust zijn, ken er dicht van. Darf maar, kom door mijn lauf hoor. Je mij gerust zijn. Ik er dicht van. Ik dicht van. Ik er dicht van. Ik dicht van. dicht van. Allah voor gemechelde Himmel dicht van. Darf man, kom dan mijn life voor, gemechelde zang.